het NOS Journaal. Minister Ascher laat onderzoeken of Albert Heijn de wees. Het onderzoek wordt gedaan door de inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. Als die vaststelt dat Albert Heijn inderdaad het zogeheten onderkruipersverbod overtreedt... kan FNV-bondgenoten naar de rechter stappen. De ChristenUnie en de SGP waarschuwen de coalitie om niet de confrontatie te zoeken bij principiële zaken. De Tweede Kamer spreekt vanavond over het schrappen van het verbod op godslastering. Een ruime Kamermeerderheid is voor, inclusief VVD en PVDA. Als zoiets vaker gebeurt, dreigen de kleine christelijke partijen minder constructief te zijn... als het kabinet hen nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemt in met verruiming van de wet orgaandonatie. Het gaat om gevallen waarin een stervende niet heeft laten registreren of hij zijn organen wil doneren of niet. De arts moet dan de familie raadplegen, maar als die niet meteen bereikbaar is, mag de arts straks al voorbereidingen voor orgaandonatie treffen, zoals bloed afnemen of het lichaam warm houden. Uiteindelijk kan de familie altijd nog nee zeggen tegen orgaandonatie. De Syrische regering heeft de VN gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de chemische aanval gisteren in het noorden van Syrië. De regering en de opstandelingen beschuldigen elkaar van die aanval, waarvan tot nu toe geen bewijzen zijn gevonden. Als er inderdaad een chemische aanval is geweest, zou dat voor het eerst zijn in de Syrische burgeroorlog. Amateurvoetballers die een gele kaart krijgen... moeten vanaf volgend seizoen 10 minuten aan de kant staan. Daarmee wil de KNVB de agressie op het veld terugdringen. De maatregel geldt niet voor de hoogste categorie in het amateurvoetbal. Verder moeten spelers vanaf de B-junioren een spelregelbewijs halen... en na schorsing volgt een verplichte cursus sportief gedrag. Het weer, vanavond en vannacht overal droog, minima iets onder het vriespunt. Morgen geregeld zon, weinig wind en maxima van 4 tot 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De avondspits is minder druk dan gebruikelijk. Er staat nog 60 kilometer file. Ik noem de files vanaf 3 kilometer en die staan op de A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Rijswijk Centrum en Den Haag-Zuid 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 6. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leuzen 3. A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusden ook 3 kilometer. De N207 Alphen aan de Rijn-Lisse is afgesloten in beide richtingen bij de afrit Gouwenstroom. Dat heeft te maken met een technische storing. De brug kan niet meer open of dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Emotion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 I wear my heart up on my sleeve like a big deal Your love pours down on me, surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now right now And there's no stopping us right now And there's no stopping us right now I feel so close to you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 still gewoon een keer afkondigen als roze. Roze samen met Netroes. Just give me a reason. Op CFM. De woensdagavond met Beachmasters en ook nog Kelvin Harris. En Feel So Close. Hé hey, ja, lekker. Het is weer woensdagavond. Week alweer door de midden. Bijna weekend, je kan hem al ruiken. En ehm, ja, technische, technologische veranderingen, ze zijn er nou eenmaal. We gebruiken massaal geen computers meer, maar zijn aan een tablet. En een Nokia'tje, man, daar kan je alleen maar mee bellen en sms'en. Gadverdamme. We hebben tegenwoordig het hipste van het hipste en we kunnen overal alles mee. En dan laten we wel wezen, dat is toch wel ontzettend fijn dat die technologische ontwikkelingen er een beetje zijn. Er is alleen één ding wat eigenlijk best wel een klein beetje zonde is. Digitalisering van de muziek. En natuurlijk, het is super handig. Ik bedoel, ook als ik hier naartoe kom, dan zit ik in de bus, in de trein, lekker de hete hitjes te luisteren. En eh, hoef je niet meer met een Walkman, waar je ook eh, nog maar één cd hebt, dus een keuze hebt uit eh, twaalf liedjes. Het is gewoon ideaal om gewoon een paar gigabyte aan muziek op je iPhone te bufferen, ja toch? Ehm, er is alleen één probleempje. Dat is toch een beetje de cd-kast. Ik bedoel, vroeger hadden we allemaal een cd-kast. En voor uh, vinylkast heb je trouwens nog steeds een vinyl... Eh, platenspelers in de studio staan voor de vinyljaren. Maar dat gaat allemaal een klein beetje verdwijnen. Maar we hebben hier nog in de studio gelukkig een cd-rek. En ik zat dus even door te kijken. En ik heb hier de cd, even kijken. De Mega Top 100 2011 volume 4. eens even kijken. Even een random nummertje uitkiezen, zo. Gaan we gewoon eens even kijken. Gewoon een keer van, van, een, van een cd'tje. Wat heb ik hier staan? Nou, please. Oh. Dit is wel een fijn liedje. Bij deze gebufferd vanaf de Megatop 100 2001 volume 4. Koop hem nu op Marktplaats. Maar is dit is Teenage Dirtbag. Her name is Noelle. I have a dream about her. She rings my bell. I got in class hair. she rocks in kids and tube socks, but she doesn't. starts to shake. How does she know? is zo fijn dat we nog cd's hebben. Anders had ik deze niet voor je gedragen. Wat doe? Teenage Dirtbag. Bij CFM. En ik, eh, ja, ik had, we hadden het er net al over. Dit komt gewoon vanuit een cd'tje hier uit eh, de platenkast. Hey, hi, hallo. En eh, ik zit even te kijken, wat een toeval zeg. Want de plaat die we zo meteen gaan draaien, die nu een hit is... die hebben we al in onze platenkast. Dat is deze. het, is, er gaat geen vakantie voorbij in zo'n hotel, weet je wel. En dan heb je zo buiten zo'n beentje die staat te spelen elke avond. Als je net gegeten hebt, als je net terug bent in je hotel. En dan staat er altijd wel een beentje... Je ziet het voor je, je weet wat ik bedoel. Die staat zo... En die staat dan te spelen. Allemaal van die covers van die bekende liedjes. En dan komt deze altijd voorbij. The Walk of Life van Dire Straits. En eh, laat het nou toevallig ook de hits zijn die we gaan draaien. Want ja, het is toch wel enige gelijkenis dit, hè? Waarom gewoon 30 jaar geleden hier al in de platenkast Maar het is wel gloedje nieuws. En wat een zomerse vibe heeft deze track is een nieuwe van Ellen Clark, Back in My Room.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 saying oh, You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Eminem en Britney Bitch. Scream and Shout. En daarvoor de nieuwe van Ellen Clark. Back in my world. Ja, die Will.i.am is toch wel een klein beetje diep gezonken. Ik bedoel, eh, hij is begonnen met, eh, om samen te werken met toch wel een van de lekkerste wijven op deze wereld. Niemand minder dan Virgin natuurlijk, uit de Black Eyed Peas. En eh, toen daalde hij al een beetje af door Britney Spears uit te kiezen. En hij zit hij helemaal op bond gemaakt. Hij heeft namelijk een plaat gemaakt met de lelijkste vrouw op deze wereld, Justin Bieber. <laughs> Maurice de Jonge. Er is ook nog eens een rondplaatje. joh. Maurice de Jonge. Die gaan we hier nu niet laten horen. We gaan het hebben over... Maurice de Jonge hond, Waar is de jonge hond? Een goed bedoelde Twitteractie. Die is nogal duur uitgevallen voor een Britse politica. Eh, tijdens een nationale inzamelingsactie voor het doel Comic Relief... beloofden ze 1 pond te doneren voor iedere retweet. Al na een half uur moesten de twitteraars smeken ermee te stoppen... omdat de actie inmiddels al zo'n 16.000 euro had gekost. Ze zegt er geen spijt van te hebben en het geld waarschijnlijk ook niet te missen. Een tweet die er niet alleen op deze manier geld kosten. Zo heeft ooit iemand vervelend getwitterd over zijn baas en dit kostte hem zijn baan. En daar gaat de stelling van deze week over. De stelling is, ik tweet ook wel eens iets wat niet zo verstandig is. En daarvoor zijn de opties. A. Ik tweet soms wel eens wat onhandigs. Soms zelfs vijandigs. Antwoord B. Ik heb... Ik, eh, ik kan... Ik heb... Dit heb ik verkeerd opgeschreven zie maar weer wat een DJ afhankelijk is van zijn blaadje. Ik eh, kan tweeten wat ik wil, want ik heb een slotje. Dus ik tweet gewoon over mijn baas, wat motje. Antwoord C, ik twitter altijd politiek correct en ben altijd vol met respect. Of antwoord D, twitteren, daar doe ik niet aan. A, ik tweet soms wel eens wat onhandig, soms zelfs vijandig. B, ik kan tweeten wat ik wil, want ik heb een slotje. Dus ik tweet gewoon over mijn baas, wat motje. C, ik twitter altijd politiek correct en ben altijd vol met respect. Of D, twitteren, daar doe ik niet aan. Geef je antwoord door via de mail. Dat kan via callout.hotmail.com. I may be little in height, but I'm XXL in fight. 到。 from Saint-Tropez, Bring Me Down. Je bent CFM. Eh, wil je reageren op deze uitzending? Dat kan op verschillende manieren. Stuur een mailtje naar collard.hotmail.com Tweet naar hashtag CFM Zandvoort of bel met de studiolijn. Dat kan via 023 57 30393. Dat is 023 57 30393. En blijf luisteren, stay listening, want zometeen hoor je Rihanna met de stay. Eerst je weerupdate. Vanavond uit het oosten en zuidoosten wegtrekkende sneeuw. Verder vrijwel overal droog en vannacht lichte vorst. Morgen nu en dan zon, ook wolkenvelden en een lokale sneeuwbui. Minder winter vandaag en met 2 tot 6 graden ook iets minder koud. 106 dus komt eraan. Eerst Rihanna. cave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 zat erin, maar het wilde niet komen naar Mickey Echo Stay. En een liedje voor mij, want eh, echt groot ben ik nou niet. Bluff, later als ik groter ben. Ik vind het toch wel, ik ben best wel fan van Bluff en is vind ik toch wel een te gekste. Eh, ze staan trouwens ook op Strandfestival Zand, dat eh, is in augustus in Almere. Samen met uh, Jurk Guus, Meeuwis, Gerspardoel, Akda, Munich, Nielsen en Raccoon. En eh, de kaarten die zijn eh, nou ja, beschikbaar vanaf afgelopen ochtend. En het gaat altijd vrij snel, dus mocht je nog kaarten willen hebben... ga dan naar strandfestivalstand.nl. Kan je Bluff in augustus live gaan zien. Zeg, het is tijd voor jouw verzoekje. Zometeen kan die op de radio zijn, jouw favoriete plaat waar je nu even zin in hebt. En ehm, ik mag dat een veto uitspreken. En het was ooit de winnaar van Popstars. Wesley Klein, kan je die nog herinneren? Die maakte You Rate Me Up, was een koffer. Deze. Hé ja. Oh, en excuses voor de Wesley Klein fans. Maar vandaag mag hij niet aangevraagd worden. Voor de rest mag alles. Dat kan via collard.hotmail.com op de mail. k o l a r t Jouw favoriete track aanvragen kan ook via hashtag ZFM Zandvoort. Maar we zijn meteen op de radio naar eerst Sharon Dorsen. You beat my drum, drum, drum. Door Dorsen, High on Your Love op CFM. En weet je hoe gemakkelijk het eigenlijk is om een hit te scoren? Dat mag toch ook wel eens gezegd worden? Want als we nou bijvoorbeeld die High on Love die we net gedraaid hebben... als je die even, even laat vertalen, je zeg maar. neemt me hoog, hoog, Gadverdamme. hoog als een papieren vlieger boven in de lucht, lucht. Lucht op een sterrenhemel vlucht, ik ben als een bom, bom, bom, klaar om te ontploffen, ja. Boom! Ik sta in oh, Ik dacht hij strok. In brand vanavond, je mijn wereld, de beert is er vanavond, je gaat mijn wereld Ja, we zitten echt uit te spreken. Krijg hoog op uw liefdijk, krijg hoog op uw liefdijk, krijg hoog op uw liefdijk, krijg hoog op uw... Ja, liefde. Ja, dat was hem. <laughs> nou, dat dus. Dat is gewoon de tekst van High on Your Love. En mocht je denken, het kan me echt geen fuck schelen als het om de tekst gaat. Ik vraag gewoon het kijkertje piep aan, want dat heeft de meest laagdrempelige tekst aller tijden. Het maakt allemaal niet uit, als het maar een plaat is die jij ontzettend leuk vindt. Draai we hem zo meteen op de radio. Geef hem door via ko l a r t Een plaat met energie, Cascada Fever. Lekker hoor, de nieuwe van Icona Pop. We Got The World in our van Cascada. En Fever. Aangevraagd via de mail hotmail.com door Denise. En we gaan hem voor je draaien, Alexis Jordan. Ik verzoekje met happiness. should have left you there Boy, this traffic is making me sick Boy, I can't wait to have you near Gotta hurry, hurry, hurry now Quick, quick, quick Just step on the gas Cause I don't wanna miss this This opportunity will only come once in my life My life Gotta hurry, hurry, hurry now Quick, quick, quick Just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 Dankjewel Denise voor de aanvragen. Een echte zomerplaat. Hè? 2011 was het de grootste eh, zomerhit. Alexis Jordan, Happiness. Nou, zomer jongens. Ik eh, ga gewoon deze in starten hoor. Ongelooflijk. Ik eh, kom net van buiten. Want ja, je hebt een studio. En als je daarheen wil, dan zou je toch echt helaas je, <laughs> je hok uit moeten. En de kou trotseren. En mijn god, wat is het koud. Dus bij deze. Vandaag is de officiële lente begonnen de meteor, eh, meteorologische eh, bla bla bla, weet ik veel. Nou, ik zie het niet zo hoor. Ik weet niet waar ze het vandaan halen dat het lente is, maar het is verschrikkelijk. Um, ik <laughs> raad u dus ook, hou ramen en eh, deuren gesloten. En uh, zet de radio aan. <laughs> Leuk. Het is mij heel erg misbruik van maken. Het is wel grappig inderdaad, ja. Als er wat ergs gebeurt, dan is het uh, hou ramen en deuren gesloten en zetten de radio aan. Nou, nu is het veel te koud om naar buiten te gaan. Is er eh, geen ramp in Nederland, rustig blijven, gebeurt genoeg hier. Maar blijf maar binnen zitten, warm bij de hete hits, want het zijn zo heet. Met zometeen Justin Timberlake samen met Jay-Z. Ik geloof dat eh, ik iemand zag, Justin Timberlake. En ik geloof dat ik Jay-Z. Met Major Laser. En met Emmerich Ham. Het is Get Free. Never got love from government man. dream to love you give it. What can I Get Free. Ik krijg een mailtje, kan je die vrouwelijke naam nog even noemen? Nou, dat is dus het lastige. Ik wil er niks voor niks zo snel overheen. Ik krijg namelijk nooit mijn bek uit. Shepard. Eh, eh, Amber Shepard. Shepard. Shepard. Dit is met Shep, Hart, Shep, Shepard, Shep, Shepard, Shep, Shepard. Zoiets dus. I can't wait till I get you on so good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself. just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby.